Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een steekincident in Delft is een man overleden. De politie heeft in een woning een man aangehouden als verdachte. Het incident was aan het eind van de avond op het Oostblok, een straat aan de oostkant van de stad. De toedracht is nog niet bekend. In Oezbekistan is na protesten de noodtoestand uitgeroepen in de autonome regio Karakalpakië. Volgens de autoriteiten greep de oproerpolitie in toen betogers overheidsgebouwen probeerden te bestormen. Op beeld op sociale media zijn bloed op de straat en gewonde demonstranten te zien. De protesten zijn gericht tegen plannen van de president om de autonome status van de regio te beperken. De president heeft nu toegezegd om dat deel van de plannen te schrappen. Een groep boeren met trekkers heeft de hele dag actie gevoerd... bij het ijsbedrijf van D66-Kamerlid Romke de Jong... in het dorp Gorredijk in Friesland. De boeren waren er rond 8 uur in de ochtend en vertrokken tegen 10 uur s avonds. Ze verhinderden dat busjes het terrein op en af konden. De jong wilde niet met de boeren in gesprek. Na een schietincident in Leerdam heeft de politie twee verdachten aangehouden. Het gaat om mannen van 20 en 27 uit het Utrechtse stadje. De schietpartij was aan het begin van de middag tussen het winkelend publiek in het centrum van Leerdam. Een 21-jarige man werd beschoten en raakte gewond. Het motief van de schutters is onbekend. De Palestijnen gaan de kogel waarmee journalist Shirin Abu Akleh werd doodgeschoten overhandigen aan de Verenigde Staten. De Amerikanen kunnen daardoor forensisch onderzoek doen naar de herkomst van de kogel. Israël wilde de kogel graag onderzoeken om vast te stellen of Abu Akleh door Israëlisch vuur omkwam. Maar de Palestijnen weigeren de kogel aan Israël te geven. Het weer. Het blijft droog en het koelt af naar de graad of 13.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 Oh, oh. is wel serieus, maar soms maak ik gewoon de keus. Ze kunnen trekken aan mijn jas, toch blijf ik kijken in mijn glas. Wat is de zin van ons bestaan? Dan nou, blijf je zitten, ga je staan. Ik neem het met twee vingers schuin, maar dat begrip is nogal ruim. Elke dag vol gas, kost me te veel kruim. Elke dag vol gas, ik neem het leven met twee vingers. Oh, oh, oh, oh, met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers, oh, oh, oh, oh. Met twee vingers schuin, oh, oh, oh, oh. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin. Ik neem het leven met twee vingers schuin. Met twee vingers schuin neem het leven met twee vingers.